Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een K60 zijn 17 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde rond half elf, ter hoogte van Deurne in Noord-Brabant. De meeste slachtoffers kwamen er vanaf met lichte verwondingen. Er is één zwaar gewonde. Bij de kettingbotsing op de A67 waren zeker zes auto's betrokken... uit Nederland, Duitsland en Polen. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de Brabantse politie was er geen drank in het spel. In het oosten van Frankrijk is een sportvliegtuigje neergestort. Er waren vier inzittenden, waarschijnlijk zijn ze allemaal om het leven gekomen. Het toestel was opgestegen in Antwerpen en vloog naar Zwitserland. Vlak voor de Zwitserse grens stortte het neer. Getuigen zeggen dat het vliegtuigje werd getroffen door de bliksem. Onder de vier inzittenden waren zeker drie Zwitsers. De politie van Londen heeft de opdracht om Wikileaks-oprichter Assange hoe dan ook te arresteren, onder elke omstandigheid. Dat staat in een vertrouwelijke brief die is gefotografeerd toen een agent daarmee rondliep. Assange zit al maanden in de ambassade van Ecuador om te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd aan Zweden. De Britse politie is bang dat Assange in een groot diplomatiek postpakket naar buiten wordt gesmokkeld. De Wikileaks-oprichter wordt in Zweden beschuldigd van verkrachting. De Verenigde Staten willen berechten voor het publiceren van honderdduizenden geheime documenten. Ecuador heeft Assange politiek asiel aangeboden. In de Amerikaanse staat Illinois is een meisje van 17 opgedoken dat al twee jaar werd vermist. Ze zegt dat ze gevangen werd gehouden door een man en zijn moeder. En dat ze bijna elke dag werd mishandeld en verkracht. Ze zou een kind van haar ontvoerder hebben gekregen. Elke keer dat ze probeerde te ontsnappen werd ze betrapt, zegt ze. En onder bedreiging van een wapen teruggestuurd. Deze week zou een ontsnapping met behulp van een familielid wel zijn gelukt. De vermoedelijke daders van de ontvoering zijn aangehouden. Het weer, vannacht buien, minimaal rond 14 graden. Ook overdag veel buien met kans op onweer.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 You wonder. your car's not there. Yeah, you know the joke's on me. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't Sometimes it feels so good to let it all silent cry, a bitter meaning of goodbye.